ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het was vannacht in Rotterdam op verschillende plekken weer raak. In korte tijd gingen er drie explosies af in het noorden en het zuiden van de stad. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er is wel veel schade aan de getroffen huizen. Brievenbussen raakten beschadigd, ramen liggen eruit... en op een van de plekken zit er zelfs een gat in de deur. Een getuige zag volgens de politie twee jongens wegrennen. Er is nog niemand opgepakt. In Rotterdam is het al langer onrustig. En de politie denkt dat drugsbendes achter al dat geweld zitten. In Noord-Holland zijn nauwelijks nog dierenartsen in de nacht bereikbaar voor baasjes met huisdieren in nood. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. En wie echt niet anders kan, moet naar een groot specialistisch ziekenhuis in Amsterdam. En die kliniek kan de hoofdprijs vragen, omdat het de enige is in de regio in de nacht. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vandaag gratis te bezoeken. De organisatie maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie en het antisemitisme in Nederland. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten waar polarisatie en ook vooral ontmenselijking in ja, het ergste eh, vorm toe kan leiden. Want dat is natuurlijk voorafgegaan aan de jodenvervolging... is een lange periode van, eh, van complottheorieën, van ontmenselijking... van buitensluiten, van discriminatie. En ja, als we niet met z'n allen oppassen, dan eh, gebeurt zoiets weer. De gratis toegang valt samen met het Joodse feest van het licht, Chanukka. En niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar Shohei Otani is vanaf nu de best betaalde sporter alle tijden. Dat wordt de Japanner door zijn nieuwe contract bij de honkbalclub Los Angeles Dodgers. En dat werd op de Amerikaanse tv met flink wat bombari bekendgemaakt. 10 years, so until he's 39, 700 million dollars. Ja, Otani is pitcher en slagman. En de komende 10 jaar gaat hij dus 700 miljoen dollar verdienen. Otani wordt gezien als de beste honkballer van dit moment. En dan nog het weer, vooral in het midden en het noordoosten regen. het waait ook flink, vooral aan de kust. Vanmiddag is het op veel plekken droog met wat zon bij een graad of 9. En tegen de avond gaat het opnieuw regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Mijn naam is Marco, ik wens iedereen een hele fijne goedemorgen. En ik vind het heel fijn dat u luistert. U luistert trouwens naar de klanken van eh, Sonny Rollins, een fantastische Amerikaanse saxofonist. Hij won trouwens in 2007 samen met Steve Rich de Zweedse Polar Muziekprijs, de waarde van 108.000 euro. Deze prijs heeft de status van de Nobelprijs van de muziek, om er even te zeggen van eh, wat voor prijs het is. Eh, op 24 november 2010 ontving Rolling trouwens ook, toen hij 53 jaar was, eh, de Jazz Award 2010 van het Concertgebouw in Amsterdam. Eh, in het eerste uur scheen mijn computer er even mee uit. En ik wilde eigenlijk wat vertellen over het nummer De Kul van Ipanina. was ook trouwens een van mijn lievelingsnummers van mijn vader. En die is ook de reden waarom ik de liefde voor jazzmuziek heb gekregen. Want hij was ook helemaal gek van jazz. Eh, ik wil toch even nog wat vertellen hoe dat nummer is ontstaan, eh, de, de, de Girl van Ipanina. De muziek werd geschreven door eh, Antonio Carlos Jobim en de tekst door uh, Vincentius de Moraes in 1962. Ze zaten vaak op het terras van de bar Valesso in de wijk Ipanema. Ipanema, is dus ook de naam van de song, van Rio de Janeiro. En werden geïnspireerd door een meisje dat vrijwel dagelijks voorbij kwam. Nou, haar naam had ik in het eerste uur ook al gezegd. Dat was Alicia. En ze kwam er eigenlijk pas twee jaar later achter dat eh, <laughs> eh, dat, dat, lied, eh, de Curl van Imanina, eigenlijk over haar ging. Nou, hoe grappig is dat? Ehm, we gaan gauw verder met nog andere lekkere jazz deze ochtend. we gaan deze, dit laatste uur van jazz bij ZFM volmaken met heerlijke jazzmuziek. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is, uh, nou hoe toepasselijk, een song voor mijn vader bij Horeca Silver. gelijknamige album van eh, een song voor mijn vader van Harris Silver Quintet. En nu hoorde Joe Henderson op sax en Carmel Jones op trompet. En natuurlijk Harris Silver op piano. Wat wel bijzonder is aan deze muzikant... is dat hij eigenlijk eh, begonnen is als saxofonist... en later pas overgestapt is eh, op saxofoon. Waarbij eigenlijk de meeste saxofonisten, of heel veel saxofonisten... hun eerste muzikale opleiding natuurlijk op piano hebben. En we blijven bij een fantastische gewoon bij fantastische jazzmuziek op de piano. En dat is wel van eh, Red Garland met het nummer Billy Boy. van Vught en Ineke van Doorn. Echt van uh, pure Nederlandse bodem deze muziek. Heel wat anders. En eh, het bijzondere ook wel van dit album is dat ze, eh, dat ze worden begeleid door het Orkest En in dit geval eh, onder leiding van Vince Mendoza en John Clayton. Dat ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval Ineke van Doorn en Mark van Vught. Ineke van Doorn zangeres. Mark van Vught natuurlijk ook... Eh, eh, zanger en pianist. En Ineke van Doorn, eh, zangeres en gitarist. Superleuk nummer. En ze hebben ook trouwens een Grammy Award gewonnen. Maar we gaan gauw weer terug naar het Amerikaanse continent. Want er komt toch op een of andere manier de meeste jazz vandaan. En ja, wie wil dat niet? I Want To Be Happy heet het nummer. En het is onder andere van Sonny Rollins. Wat hier nou eh, niet vrolijk van? Het nummer I Want To Be Happy van uh, Monk en Sonny Rollins. En het eh, volgende wat ik klaar heb staan is een hele jonge dame...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 I'm so lonely road. I walked alone, I walked alone with you. No wonder I am lonely. The sky was blue, night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, Lover, come back to me. Little, little, little, little, little, little, little, little, Blah blah blah, flow, body up. Bubble bee, ba doodle, need a doodle, doodle, doodle. Eh, energie van krijgt. Ongelooflijk. Jasmine eh, Horn en haar Noble Force met het nummer Lover Come Back To Me. En je hoort ook wel duidelijk aan haar stem en hoe mooi zij en snel zij die, eh, die riedeltjes zingt. Dat zij zeer geschoold is en dat klopt ook wel. Want ze heeft aan het conservatorium nog wel de New School for Jazz of Music van 2009 tot 2014 gestudeerd in New York. En je merkt ook wel aan haar stem dat zij natuurlijk een zeer geschoolde stem heeft. En ja, het zijn super mooie klanken en je wordt er wel eh, lekker vrolijk van. We gaan even terug in de tijd en dat is van het album eh, Jazz Guitar Hits. Ik heb wat uitgezocht samen eh, wat gespeeld wordt door Ray Charles en Mel Jackson. En het nummer heet Beck's Guitar Blues. En dat is zelfs nog een mono-versie, moet je nagaan hoe oud het Thank you Charles en uh, Mill Jackson onze guitar ehm, gaat, eh, nou, het volgende nummer wat ik klaar heb staan is I Remember April bij eh, Eddie Lockjaw en Davis en Johnny Griffin. Dat is een, van het album Essential New York City Jazz Masters. Eddie Lockjaw Davis en Junie Griffin met de Essential New York eh, Jazz City Jazz Masters eh, heet het album. En het eh, nummer heet I'll Remember April. We zijn alweer aan het einde gekomen van twee uur jazz. Hier vanuit een stormachtig, zonnig Zandvoort. Mijn naam is Marco. Ik vind het super fijn dat jullie geluisterd hebben. En in het bijzonder natuurlijk ook de herberg hier in Oost. Fijn dat jullie erbij waren. volgende week ben ik nog een keer aan de beurt. Dus dan mogen jullie weer naar mijn jazzklanken luisteren. En we gaan er eh, vandaag uit. Nou ja, als je een jazzprogramma presenteert... mag natuurlijk één eh, niet eh, missen. En dat is Ella Fitzgerald. En ik heb een prachtig nummer uitgekozen. En het nummer heet Jingle Bells. Hoe toepasselijk in deze tijd. Fijn, bedankt. Fijn weekend. En bedankt voor het luisteren. dashing through the snow in a one-horse open sleigh.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 Then hitch him to an open sleigh and crack, you take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, I'm just like the bobtail. Oh, but fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey of that vibration, syncopation of a one horse open sleigh. and sleigh. Oh, jingle, jingle, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.